en dat ze toen een verlaten woonboot zijn binnengegaan. Halsema zegt wel dat hij een verboden nepwapen bij zich had... en dat hij ook door het binnengaan van de boot de wet heeft overtreden. Daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen, schrijft de burgemeester. Halsema is boos op de Telegraaf omdat ze vindt dat haar zoon... door de berichtgeving wordt beschadigd. Er worden in Nederland steeds meer vleesvervangers verkocht. De verkoop van plantaardige producten die op vlees lijken... steeg de afgelopen twee jaar met meer dan 50 procent. Uit het marktonderzoek blijkt ook dat de verkoop van vleesvervangers... gemaakt van bonen, schimmels en peulvruchten flink is gestegen. Het aanbod is de afgelopen twee jaar veel groter geworden. In de grootste supermarkten zijn inmiddels 100 verschillende vleesvervangers te koop. Daartegenover staat dat de verkoop van varken, rund en wild met bijna 10% is teruggelopen. Nederlanders aten wel iets meer kip. Het aantal mensen met mazelen is wereldwijd flink toegenomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal besmettingen lag in de eerste helft van dit jaar bijna drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Afrika is het aantal mensen met de mazelen enorm toegenomen. Het is weer krapper geworden op de arbeidsmarkt, meldt het CBS. In het tweede kwartaal daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. Dat is al zes jaar zo. Het aantal vacatures is nu drie keer zo hoog als op het dieptepunt in 2013. Vooral in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening is veel werk te vinden weer nog, plaatselijke bui, maar ook periode met zon. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 22 graden.